met het NOS-journaal. Nog eens 20 kleine en grote pensioenfondsen verlagen voor de van de NOS. Vorige maand werd al bekend dat bij vijf grote fondsen de uitkeringen omlaag gaan. De kortingen zijn nodig omdat de dekkingsgraad te laag is. Schrijver, journalist en programmamaker Anil Ramdas is overleden. In Suriname geboren Ramdas werkte voor de Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. Voor die krant was hij onder meer correspondent in India. Ook was hij directeur van debatcentrum De Bali en maakte hij voor de VPRO sinds de jaren 90 verschillende programma's. Anil Ramdas overleed gisteren op zijn 54e verjaardag. Volgens ingewijden heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. In Amsterdam is bij een hond hondsdolheid vastgesteld. GGD heeft inmiddels 50 mensen opgespoord die met de hond in contact zijn geweest. Ze zijn allemaal gevaccineerd om te voorkomen dat ze ziek worden. Verder worden er nog dieren gezocht die met de zieke hond in contact zijn geweest. Het hondje was gevonden in Marokko en via Spanje naar Nederland gebracht. De laatste keer dat er in Nederland hondsdolheid bij huisdieren werd vastgesteld was in 1991. Bondskanselier Merkel respecteert het besluit van president Wolf om af te treden. Samen met de oppositiepartijen SPD en de Groenen gaat ze op zoek naar een opvolger. Wolf maakte vanochtend zijn aftreden bekend, stond onder grote druk, omdat hij beschuldigd wordt van het aannemen van gunsten van bevriende ondernemers. Zou zijn gebeurd toen hij premier van Neder-Saxen was. En de gemeente Leiden en museum De Lakenhal hebben een schilderij van Rembrandt gekocht. Het is de brillenverkoper, het vroegste bekende schilderij van Rembrandt dat hij maakte in 1624. Hij was toen 17 jaar. Met de koop van het kunstwerk komt voor het eerst een schilderij van Rembrandt in het bezit van zijn geboortestad. De brillenverkoper is vanaf vandaag in de Lakenhal in Leiden te zien. Het weer bewolkt en vooral in Zuid-Limburg wat motregen. Temperatuur ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw bewolkt en van tijd tot tijd regen bij een graad of 10. Na morgen een aantal dagen kouder met vorst in de nacht. En op zondag kans op winterse buien. Dit was het NMS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een file van 3 kilometer. Daar lag een ladder op de weg, maar alle rijstroken zijn weer open. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda voor knopen de 2 kilometer...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 you will hear the music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 sick and tired of all the hatred you hide. 陪你。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 Zandvoort. ba ba na ba ba ba na catsuit and could out in the piercing cry It stays with you until